zijn beschadigd geraakt. De inspectie voor de gezondheidszorg bemoeit zich nu ook met de zaak. Politie ontkent dat ze te veel geweld hebben gebruikt bij een anti-kraakactie. Ruim 50 krakers probeerden gisteravond een leegstaand gebouw te kraken. Een filmpje van een buurtbewoner is te zien hoe agenten met gummiknuppels op de krakers inslaan. Deze omstander zegt ook dat er grof geweld is gebruikt door de agenten. Hoe, hoe, hoe er echt honden op de mensen losgelaten werden. Eh, hoe er keihard geslagen werd. En de krakers die deden niets. Maar volgens de politie reageerde de krakers niet op het bevel om te vertrekken en is er toen proportioneel geweld gebruikt. Niet meteen denken dat je een ufo ziet als je de komende weken iets bijzonders voorbij komt ziet vliegen. Onderzoekers gaan met een Zeppelin meten hoe onze luchtkwaliteit is. Zeppelin wordt gebruikt om te zien wat er allemaal voor deeltjes in de lucht boven Nederland hangen. En hoe die deeltjes op elkaar reageren, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen. Bijvoorbeeld eh, pluimen van verontreiniging, zoals die uit het Rijnmondgebied komen. Of bijvoorbeeld uit het gebied, afhankelijk van de windrichting. Hoe die dan met de wind mee getransporteerd worden. En hoe die dan dus uh, daar allerlei interacties met het, eh, het land landschap eh, ziet optreden. Dus eh, bijvoorbeeld de eh, luchtverontreiniging die boven de velio komt en wat voor verdere chemische opzettingen vinden daar plaats. Dankzij de Zeppelin kunnen onderzoekers in hogere luchtlagen meten dan normaal. Dan het weer vanavond in het westen en noorden regen en vannacht misschien ook wel in de rest van het land. koelt af tot zo'n 6 graden. Morgen vooral stapelwolken en buien, af en toe wat zon. Het wordt zo'n 12 graden morgen.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 Renaissance style. Tonight is picture perfect. So smile and pack your bags real good, baby. Cause you'll be gone for a while. Wow, wow. Love, tell me how you feel. What's your favorite? Cause you'll be gone for a while. some euros or maybe visit Berlin, the walls with the murals. This is your month, baby, sign of the Virgo. Private reservation. glasses full of Merlot. A rosé, a burgundy, traveling like turbo. Brush up on your Espanol, we're Barcelona bound, so smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Wow, wow. Girl, tell me how you feel, what's your favorite? Het geluid van Kennemerland Zuid. jet lag work it out on the floor. This rhythm shows no favor. Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on check me. You won't need to take a breather. Sliding into motion naturally. Don't let your body miss a beat. Don't face last. And if you're keeping up with me, you are uit jouw regio. Dit is het AB Radio Regio Nieuws. Straks in het Regio Nieuws. Bijzonder huwelijk in Bloemendaal en schietpartij in Beverwijk. Maar nu eerst. Brandverwoest bedrijf in Waardepolder. Goedemiddag, mijn naam is Roderick de Veen. Een zeer grote brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag het bedrijf Top Vision in de Waardepolder van Haarlem in de as gelegd. De brand werd rond half één s'nachts ontdekt. Na een klein uurtje sloegen de eerste vlammen al uit het dak, waarna de rest van het pand volgde. Nadat het pand volledig in de brand stond, stortte een deel van de voorkant van het gebouw in. Daarna was het gebouw niet meer te redden. Het bedrijf Top Vision maakt displays voor brillen in brillenwinkels. En foto's van die brand op onze website abradio.nl en daar vind je ook een video. Kees Schutting, raadslid van de VVD in de gemeente Bloemendaal... is vrijdagavond plotseling overleden. Het 70-jarige raadslid uit Vogelenzang laat twee kinderen en een vrouw na. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Mogelijk is er sprake geweest van hartfalen. In 2008 werd Van Guting met honderden voorkeurstemmen gekozen in de Bloemendaalse Raad. Wat toen fuseerde met de gemeente Bennebroek. Bij een schietincident in een woning in Beverwijk is zaterdag één persoon gewond geraakt. In een woning aan de Dokter Schuitstraat werd rond 4 uur s'nachts geschoten. Drie mensen die in de woning aanwezig waren zijn aangehouden door de politie. Buiten verwondingen bestaan van de persoon die is geraakt is onbekend. De politie is op zoek naar getuigen. Het is maar voor weinig echtparen weggelegd. 70 jaar getrouwd zijn. Gisterochtend was het groot feest in Overveen. Vandaar daar vierde het Bloemendaalse echtpaar Mantel hun haar huwelijk. Het echtpaar ontving een bos bloemen en een briefje van de koningin en de gemeente Bloemendaal. Burgemeester Ruud Nederveen kwam het echtpaar zondagochtend persoonlijk feliciteren. Ze waren blij verrast met het bezoek. Natuurlijk ging het echtpaar en de familie op de foto met de burgemeester. En die foto's die zie je terug bij ons op de website abradio.nl. Tot zover het nieuws. Voor foto's en meer nieuws uit de regio, ga naar abradio.nl. AB Radio. is a man from the start. I'm so proud I am the only one who is passion in her heart. The girl is mine. She mine, she mine, she mine. Oh, she like the way I rock the way I rock the way I rock the way. I... Oh, she's mine. She mine, she mine, she mine. Oh, she like the way I rock the way I rock the way I rock the way I rock. I don't understand the way you think saying that you yours, not mine. Sitting roses and your silly dreams. It's really just a waste of time because she's mine. She mine, she mine, she mine. Uh, she like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I. Don't waste your time. Your time, don't waste your time, don't your time. Uh, she like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I. I love you more. if it's time that you tell you I'm the one for her. Cause she says I know her mind. The girl is mine. She mine, she mine, she mine. Uh, she like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I. Don't waste your time. Your time, your time your time. she like the way I rock, the way I rock, the way I rock. way I, she love the way I love her low, the way I love her high. She love to say hello and never say goodbye. I call her mommy and she call me papa. I'm sorry, Mike, but she love the way I rock her. And you know, you know, you know I really care. And she know, she know the love is right here. And I know, I know the love is real true. And now they know, they know just how the really do. They like the way I rock, the way I rock the way I rock the way I rock the way I rock the way I rock the way I rock the way I rock the way I roll with it, the way I rock with it, the way I rock the king of pop, now stop with it, the way I rock the way the way I rock the way I rock the way I rock I rock I rock. Well, I am non-stop. Rolling with the king of pop. MJ make it hot. Yeah, you like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock. In de auto, op kantoor of lekker thuis. Er is maar één geluid voor Kennemerland Zuid, AB Radio. I got some magic in me. Every that track, it turns into gold. Everybody knows I have got the magic in me.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 Sinds kort hebben wij de A naar B-pas. Dan zetten zij de auto gewoon bij ons voor de deur. Dat is toch niet te geloven? Check voor meer informatie abautoverhuur.nl Wij nemen iets scherps. Bijvoorbeeld deze sleutel. Lopen naar de auto en krassen met de sleutel. Een mooie, ronde beweging over de lak van de auto. Dat is ongeveer het effect van een bezoekje aan een gemiddelde straat. Maar het kan ook anders. In de 9 doe-het-zelf-wasboxen van Club Carwash vind je de allernieuwste technieken op autowasgebied. En sta je zelf achter de knoppen. Je bepaalt dus ook zelf wat je wil betalen. Club Carwash vind je aan de Ingenieur Lelyweg in de Haarlemse Waardepolder. Tegenover Puinenlanden. Je auto wordt pas echt schoon bij Club Carwash. Voor meer informatie kijk je op clubcarwash.nl. De tijd wordt mede mogelijk gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu 5 uur. Dit is AB Radio. Het geluid van Kennemerland landsuit. Nieuws. Goedemiddag, ik ben Rashid Finch. De Nederlandse politiebond vindt het onbegrijpelijk dat de agenten die vorig jaar een filefuik op de A2 creëerden, nu verdachten zijn geworden. Agenten zorgden er zelf voor dat er een file op de snelweg kwam te staan om zo een benzinedief te pakken. Die dief reed in op de file en een onschuldige automobilist kwam om het leven. Volgens de Nederlandse politiebond worden de agenten nu als crimineel in de hoek gezet. Die doen met hun beste beentje voor elke dag hun werk. En als je dan op, op, op dit moment eh, tot de conclusie komt dat je toch als verdachte verdachte wordt aangemerkt. Dat doet eh, heel erg slechte dingen met die collega's. Maar die andere grote politiebond, de ACP, kijkt er een stuk milder tegenaan. Wij begrijpen wel dat het Openbaar Ministerie eh, op deze manier het onderzoek wil doen. Omdat het eh, ja, maatschappelijk gezien een enorme schok heeft gegeven. En ook dat iemand om het leven is gekomen. Dat moet toch gebeuren. In een verpleeghuis in Den Haag is een bewoonster overleden na het eten van een chloortablet. Gebeurde begin maart, maar dat is nu pas bekend geworden. De vrouw had die tablet natuurlijk nooit mogen eten, maar hoe dat toch heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De vrouw zou pas een dag later naar het ziekenhuis zijn gebracht en nog een dag later overleed ze. De lelijkste plek van Nederland is winkelcentrum Stokhorst in Enschede.